Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Griekenland wil 14 regionale vliegvelden en de haven van Piraeus verkopen... en belastingontduiking harder aanpakken. De regering hoopt zo de andere eurolanden te overtuigen van haar goede bedoelingen. Europa wil de Grieken alleen nog maar steunen als ze hun economie grondig hervormen. De Griekse staatskas is leeg en het land hoopt in Brussel nieuwe leningen te kunnen krijgen. De regering wil ook het bedrijf verkopen dat weddenschappen op paardenkoersen organiseert. Ook hoopt Griekenland meer belasting binnen te halen. Door onder meer beter te controleren of er geld naar het buitenland wordt weggesluist. Kijk- en luistergeld in te voeren en gokken te gaan belasten. In de Franse Alpen is vandaag de aanleg begonnen van een weg naar de rampplek van het Germanwings toestel dat daar vorige week neerstortte. De weg van twee kilometer door het afgelegen gebied moet de berging van de slachtoffers en van het toestel makkelijker maken. Nu worden de bergers nog met helikopters ingevlogen of ze moeten zelf naar de rampplek klimmen op 1700 meter hoogte. De afgelopen dagen werden de bergers gehinderd door slecht weer. De weg moet morgen of woensdag klaar zijn. Personeel van de Britse koningin Elisabeth wil staken. Ze zijn hun lage salaris beu en willen normaal betaald worden. De werknemers op Windsor Castle werken als subpost en verdienen minder dan het bestaansminimum. Ze moeten ook werken als tolk, gids of EHBO'er, maar daar krijgen ze niets voor Het personeel van het woonkasteel van koningin Elisabeth wil eind april een deel van het werk neerleggen en alleen nog doen waarvoor het betaald wordt. Volgens Britse media is het de eerste keer dat de werknemers van de koningin in staking gaan. Het weer in de loop van de avond en ook vannacht overal regen en harde wind. Minima rond 7 graden. Morgenochtend langs de noordkust een westerstorm, windkracht 9. Elders kans op windstoten tot 110 km per uur. Woensdag en donderdag buien met hagel, natte sneeuw, onweer en zware windstoten. En tussendoor af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer zijn drie rijstroken dicht vanwege een defecte vrachtwagen. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Poort nog 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk eerder vanmiddag.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 Uh, veel westernmuziek, eh, The Beast of the Southern Wild. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. En we beginnen natuurlijk altijd met de hit van de maand. En dat is de laatste keer dat ik deze keer hem draaien kan. En dat is natuurlijk dat geweldige nummer Believe van Madouk en Hebe Vrijhof. dat was natuurlijk weer eh, Madouk met eh, Belief. Prachtig nummer en eh, ja, een aanstekelijke ritme. en dan nu is het de hoogste tijd voor Elizabeth Wooldricks Grant, beter bekend als Lana Del Rey. En die heeft een nummertje gezongen, Blue Velvet, en het werd gebruikt in reclame van H&M. I guess the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls running through my mind. In the garden, I see west purple showers, bells and tea. Orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and light. Blue flowers echo from a cherry flower. sparkle pink and blue. Yeah. Playgrounds will laugh if you try to act. You try to act. Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, yeah. I'm gonna be with my baby. My baby. Emerald met een eh, bekend liedje. En dat werd gebruikt in de reclame van eh, Martini. En daarvoor hoorde je een wat minder bekende. Dat is Strawberry Letter 23. Een nummer van eh, Quincy Jones van de cd Soul Bossa Nostra. CD 2009, 2010. En dat dacht ik werd gebruikt in de voorjaarsreclame leuke reclamemuziek. En ja, dan is het nu toch echt de hoogste tijd om aan de filmmuziek te beginnen. En ik heb deze keer op de rol staan Tommy van de Hoek. Afgelopen zondag zag ik daar een aardige documentaire over bij eh, Headliners. Een programma op de Belg. En ik begin met de overture Tommy. En dit is echt uit de soundtrack. uit eh, film, de soundtrack van Tommy. Daar is ook nog een film van gemaakt. En eh, die film was best leuk om te zien. Maar eh, de muziek vond ik duidelijk minder. En de, de, de beste uitvoering vind ik zelf... als het gaat om mooie muziek... vind ik de uitvoering van de London de Symphony Orchestra de mooiste. En van die uitvoering wil ik wel een paar nummers draaien. En ik begin met de Asset Queen... Wordt gezongen door, moet ik even kijken hoor. De Asset Queen wordt gezongen door en Mary Clayton. Het, is echt heel mooi, eh, de, de orkest. Komt-ie, de Asset Queen uit Tommy. If you Charlie all he should be now This girl could put him right I show him what he could be now Just give me one night us a room and close the door leave us for a while. Yeah, your boy won't be a boy no more, young but not a child. to hold on fast. Your mind must learn to roam. Just as a gypsy queen must do, you're gonna hit the road. My work is done, now look at him. He's never been more. his fingers clutched. Watch his body. de het Asset Queen uit de soundtrack... Eh, nee, ik moet zeggen gewoon de uitvoering van Tommy. De Hoe samen met het London Symfonieorkest. En dat vind ik zelf de, een van de mooiste. Ik hou natuurlijk een beetje van eh, klassiek. En dat kon je ook wel merken. Het verhaal is natuurlijk bekend. Tommy, een jongen die in de spiegel eh, ziet hoe zijn vader vermoord wordt. En daardoor eigenlijk uh, doof, blind wordt. En ja, zijn lust vindt in het pinball spelen. De pinball wizard. Wordt gezongen door eh, Rod Stewart, dacht ik uit mijn hoofd in deze uitvoering. impossible from so damn midget counters fall. That death do blanket. Sure! de klanken van de London Symfonieorkest en, en de Hoe samen natuurlijk. Ja, deze LP is in 1972 uitgebracht. Uh, orkest onder leiding van David Maysham. En eh, eigenlijk zit bij de, ja, de muziek blijft natuurlijk van Peter Townsend. De meeste muziek. En enkel twee nummers dacht van John Entwistle. En ik dacht dat Keith Moon ook nog een nummertje geschreven had. Maar goed, het blijkt natuurlijk een hoe product En, eh, en vooral de hoes van deze LP is eigenlijk van Tommy is heel bijzonder. Een kunstwerk zou ik zeggen. Ik, ik draai nog een paar nummertjes, want het is gewoon een verschrikkelijk mooie plaat. Welkom. Come to my house, be one of the comfortable people. We're drinking all night, never sleeping. Milkman, come in. Andrew Baker. Little old lady, welcome. And you, shoemaker, come to this house. Into this house. Come to this house. Be one of us. furnish your house. Be one of us. You can help to collect some more in young and old people. Let's get them all in. Come to this house Música nation. Bring every single person from Victoria Station. Go into that hospital and bring the nurses and patients. Everyone go home and fetch their relations. Come to this house, be one of the comfortable people. Lovely bright working all night, never sleeping. Excuse me, sir, there's more at the door. an extension, a colorful palace. Spare no expense, come to this house, be one of us. Make this your house, be one of us. Roger Daltrey met eh, zijn bekende stem. De, Tommy is, heeft voor de hoe heel veel betekend. Want eigenlijk waren, zongen ze gewoon popletjes, Maar daar, dit, eh, eh, deze machtige opé, ja, waren ze, hadden ze het helemaal gemaakt natuurlijk. Ik draai er nog één. See Me, Feel Me. Dus het laatste nummer van deze album. geweldige uitvoering. Eh, Tommy van de London Symphony Orchest. En eh, ja, de uitvoering van de Hoe zelf, Tommy, is ook prachtig. Maar de soundtrack, de film, vond ik gewoon minder. Vandaar dat ik voor deze uitvoering gekozen heb. En eigenlijk alle nummers die erop staan zijn grote klassen. Dus eh, ja, het was een genoegen om dit weer eens te draaien. Ik kon hem in de kast vinden. En de Hoes is echt bijzonder, heel mooi. Ehm, tijd voor een andere film. De film The Beast of the Southern Wild. Film uit 2012, Hus Puppy. Een onverzaagd zesjarig meisje woont bij haar vader, Wink, in de Badkuip... gemeenschap ten zuiden van de Mississippi-delta aan de rand van de wereld. Alhoewel Wink van zijn dochter houdt, bereidt haar met harde hand voor... op de ineenstorting van het heelal op een periode waarin hij niet meer zal zijn... om haar te beschermen. En eh, Once There Was a Huspuppy is een mooie melodie gecomponeerd door... Uh, Bent Zentlin en Danny Reumer. Beast of the Southern Wild. Eh, prachtige muziek. Once was a hush Ja, het nummer duurt iets van zeven minuten. En de vorige week kwam het uh, western is ook al een beetje ingedrang. Dus ik moet nu echt het kwartier gebruiken om de western muziek te draaien. En dat gaan we zeker doen met hele mooie western muziek natuurlijk. Ik zie bijvoorbeeld heel veel Ennio Morricone staan deze keer. En de, Once Upon a Time in the West hebben we nog nooit gedraaid in het programma. Dus het is de hoogste tijd om dat eens te gaan draaien. Maar eerst een paar andere bekende van Ennio Morricone. Fistful of Dollars. En ja, het is eigenlijk nog nooit eerder gedraaid in het programma. Once Upon a Time in the West, daar komt hij. Maar de film is ook zeer de moeite waard. Is daar regelmatig op televisie. En eh, vaak ga ik toch weer even zitten om die beelden te zien. En eh, die slow-mo film zou ik maar zeggen. En dan die fantastische muziek. Onder andere deze. dat was natuurlijk Ennio Morricone. zo herkenbaar deze prachtige sound. En eh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. En mijn naam is Auke Beuving. En eh, we hebben nogal veel uit Tommy gedraaid. Maar dat was natuurlijk fantastisch. En natuurlijk ook prachtige muziek. Het tweede uur kan je ook hele mooie muziek verwachten. Ik zie op de lijst staan Skyfall. Ik zie Ellie Goulding staan. Ik zie Jesus Christ Superstar. We gaan natuurlijk naar Pasen. The Last Temptation of Christ. Son of God. Robin Hood. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Ik hoop dat je er tweede uur ook bij bent. En we gaan natuurlijk afsluiten met eentje nog van Eddie Morricone. Eh, The Good, The Bad and The Ugly.